Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse zanger Prince is overleden. Hij zou op zijn landgoed Paisley Park in Minnesota levenloos zijn aangetroffen. Prince Rogers Nelson, zoals zijn volledige naam luidde... moest vorige week vrijdag al wegens een medische noodsituatie naar het ziekenhuis. Prince werd begin jaren 80 bekend als popartiest. En bij het grote publiek brak hij door met de LP Purple Rain uit 1984. Daar was ook een film van met Prince in de hoofdrol. Bekende nummers van Prince zijn 1999, Raspberry Beret, Alphabet Street en Kiss... dat later nog een megahit werd in de uitvoering van Tom Jones. Vanwege zijn dubbelzinnige teksten kreeg Prince de bijnaam His Royal Badness. In de jaren 90 werd Prince minder populair bij het grote publiek... maar hij behield een trouwe schare fans. In 2013 speelde hij nog op North Sea Jazz. Prince is 57 jaar geworden. Thuiszorginstelling Diafaan heeft faillissement aangevraagd. De instelling is actief in Gelderland met 900 medewerkers en 1800 cliënten. De zorginstelling zegt in de problemen te zijn gekomen... door de veranderingen in de financiering van vastgoed en zorg. Thuiszorg verkeert in een moeilijke periode. Gemeenten zijn door Den Haag verantwoordelijk gemaakt... voor de financiering van thuiszorg... waarbij ze een forse bezuiniging moeten uitvoeren. Daardoor betaalde de gemeenten minder aan de zorginstellingen. Een militair uit Kaatsheuvel heeft bekend dat hij in maart zijn echtgenote heeft gedood. De man zegt dat hij in verwarde toestand heeft gehandeld. De advocaat zegt dat. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum zijn een onderzoek gestart om vast te stellen of de militair geestelijke problemen heeft. Het lichaam van zijn vrouw werd vorige maand gevonden in een huis in Kaatsheuvel. Den Haag Centraal Station is enige tijd ontruimd geweest... omdat er in een trein een onbeheerde koffer was gevonden. Na onderzoek bleek dat de koffer ongevaarlijk was. Het treinverkeer van en naar Den Haag is nog wel door de ontruiming ontregeld geweest. Het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Morgen is het bewolkt en lange tijd droog. Later op de dag valt in het zuiden mogelijk lichte regen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. You don't understand. I ain't scared of you motherfuckers. The Pope. your car got mags, be dippy dippy dope, but the whole damn nation got the same. Honey, only flock to the B, that's supporting not the president with government lame. Put me on a slow moving parliamentary hacking bandwagon, you can put me little ass in the grave. Every time you want it, I'll be live, bring a date. I mean, computer when it's over, press save, so you can be the president. I'd rather be the pope. and Sally's on the pill. What am I supposed to do when the president can't get nothing past? Find an alley, find an alley, undress Sally right in front of your ass. Uh, I say you can be the president. Mm. I'd rather be the pope. I'd rather be the dope. The Pope. and tell me not to kick it. I love the taste of unpredictable licks. A loop is a loop is a loop. A loop is a loop is a loop. A loop is a loop is a loop is a loop is a loop is a loop is a loop. Your car got mags, every dippy dippy dope, but the whole damn nation got the same. Money only flock to the bee that's a potent at the president with government lame. Put me on a slow moving Parliamentary hacking bandwagon, you can put me little ass in the grave. Every time you want it, I'll be live, bring a date. I mean computer when it's over, press save. So you can be the president. I'd rather be the Pope waarom kreeg hij eigenlijk ook zijn eh, bijnaam His Royal Badness? Nou, dat eh, blijkt dus wel uit dit nummer wat hij hier gemaakt heeft. Daar begonnen we dan maar eh, mee bij Alternative FM. de Pope uit, nou wat zal het zijn, uit de jaren 90. Toen, toen hij nog hele obscure albums maakte. En dit was er dus een van, van de nummers die hij heeft uitgebracht. Prince is niet meer onder ons. Ik hoorde dat eh, helemaal aan het begin van de wereldrijd door. En eh, toen dacht ik, ja, dan moet ik er ook iets mee doen. Hier bij Alternative FM. Eigenlijk eh, daarvoor hebben we er al iets van gedraaid met Controversy. Nou, dat is dan de opening. En dan heb je dus alweer een heel muzikaal verhaal weer achter de rug. Tenminste, ook de herinnering wat ik aan Prince heb. Eh, zeker als eh, het nummer gaat eh, wat ik voor achter heb gedraaid. controversie, was eigenlijk ook een beetje in het lijmen wat Ferry Maat vroeger deed met de Soul Show daar heeft hij mij een beetje mee gelijmd. Met, met dat soort nummers uit de jaren 80. Ehm, ook de gast, want we hebben een live gast. Pak die microfoon maar even, Chris. dan dan haal, ik je er even bij. Ehm, goedenavond. Goedenavond. Chris Allen is vanavond de gast. Ehm, ja, ik, eh, ik, eh, ik vraag het ook aan jou. Maar had jij ook iets met Prince? Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik... Ik ken de naam Prince wel, maar ik heb nooit echt specifiek naar zijn muziek geluisterd. Nee, nee. Maar ik ga dat nu wel doen. <laughs> Je gaat het wel doen? Ik ga het nu wel <laughs> doen, want het, is blijkbaar echt een icoon geweest. En ik ben toch wel benieuwd waarom. En, ja. Eh, dus eh, de nieuwsgierigheid is in ieder geval wel eh, een klein beetje geweest. ja, ja. ja. ja ehm, voor de mensen die eh, Chris niet kennen, hij komt uit Haarlem. Zeg goed, hè? Tenminste, je, bent, je, woont, in, je woont in Haarlem. Ja, ja, ja, ja, Je bent ook een van de mensen die volgens mij in de Haarlemse pop... of in de muziekwereld behoorlijk actief Ik ben er wel mee bezig, inderdaad. inderdaad. Ehm, nou ja, mail, daar begon het mee eh, naar mhm. ons toe. Van, eh, nou ja, eh, ik ben Chris, ik heb wat te vertellen. Nou, dan ga ik even een beetje zoeken en dan kom ik wat tegen. En ik denk, inderdaad, die moeten we hebben. Dus het was een filmpje op YouTube. Ik oh god, ja, dat was echt al jaren terug Ik denk, ja, ja, precies, jaren terug Ja, toen had ik nog een beugeltje. <laughs> die is er gelukkig niet draaien. Nee, die is er niet meer, nee. nee. nee. nee. maar goed, je hebt ook iemand meegenomen en die ken ik ook. Tenminste, eh, ik heb hem eh, aan het werk gezien bij Lisa en de Lumberjacks en bij Wakepoint. De, de band die eh, later heeft meegedaan aan de finale van de Rob Agda wordt. Dus Erik, die is er ook. Die heb je meegenomen. Die heb ik meegenomen. Ja. ja. Ehm, waarom Erik? Want ik, ik, ik weet dat hij... dat hij ja, hij is volgens mij eh, behoorlijk actief. Ook, is eh, behoorlijk actief. Nou, we zitten sowieso samen op hetzelfde consortium. Ja, Haarlem hè? Haarlem inderdaad. En uh, nou, vorig, we zitten allebei nu in het tweede jaar en we begonnen vorig jaar natuurlijk. En hij was een van de eerste gasten waar ik echt een klik mee had, muzikaal gezien. Mhm. En we, zijn gewoon samen wezen schrijven, en gewoon wezen repeteren en doen. En ja, dat is, dat is behoorlijk goed gegaan. Er zijn een paar goede songs uit voortgekomen en ja... Is het ook zo dat jij, als je een song opschrijft... of tenminste uit gaat werken... dat hij dan eh, toch daar wat, eh, wat over... Eh, dat je met hem ja, spart, als het ware? nou, ik moet je eerlijk zeggen dat we het gewoon echt samen doen. Dat we gewoon een sessie inboeken... dat we dan of niets hebben of allebei even een klein ideetje. Hè? Gewoon, ja. En dan gaan we gewoon samen ruimte in en dan komt er wat uit. Ja. ja. Nou, ik, eh, we, zijn, eh, we zijn straks eh, heel nieuwsgierig naar wat er allemaal gaat gebeuren. Dat was de introductie van Chris Allen thuis voor de mensen die aan de andere kant van de radio zitten. Of ons een beetje volgen via de stream, de livestream van altfm.nl. Of op het digitale televisiekanaal van Ziggo, want daar zitten we ook op moet je wel hier in de omgeving zitten natuurlijk. Eh, we zijn tot eh, Castricum eh, zijn we te horen. Dus dat, is, dus best wel een eind. En volgens mij richting het zuiden ook nog, nog een behoorlijk eind. Dus dan weet je waar wij allemaal op zitten. Maar goed, ehm, we gaan ook even wat muziek draaien, want dat, daar zijn we ook voor. En vorige week was zij hier. Ik vind dat Marcus die, die, die zegt, ja, het is altijd wel heel erg fijn als Ariane geweest is. Nou, dat gaan we dan ook draaien. Hier is Songbird, het, het nummer wat ze van de EP Four Leaf Clovers heeft eh, gemaakt. to retrieve it. Now I can't control these feelings. There's something. hier eh, bij ons in de studio. Chris Allen. Die gaan we straks horen hier eh, bij Alternative FM. Twee nummers eh, heb je kunnen horen. Twisted Reality van Nexus Shape. En daarvoor hoorde je een nummer van Ariane met Songbird. Die, die is terug te vinden op de EP Four Leaf Clovers. Dat is het werk wat zij nou, onlangs heeft uitgebracht in Bitterzoet. Dat is het meest eh, handige voor eh, mensen die eh, uit Zandvoort komen... om daar een EP-presentatie of een albumpresentatie bij te wonen. Want ja, mooier kan je het niet hebben. Het is dicht bij het Centraal Station. Het zit uh, vlak bij de Martelaarsgracht, geloof ik. het is een beetje een doorgang naar de single toe. Nou, dan zit je eigenlijk zo in Bitterzoet... en kun je gewoon een hele avond naar nieuwe muziek luisteren. Het is wel geweest... En ik had er ook bij kunnen zijn. Maar eh, ik heb eh, verkozen om toch thuis te blijven. Maar goed, dat, eh, daar heb ik me dan weer mijn eigen redenen voor. Juist, het is 17 minuten over 8. Dat betekent dus dat we gewoon lekker verder gaan. weer met singer-songwriters. En er zijn er ook nog een paar die bezig zijn om een wit voetje te halen. Zeg ik dat eigenlijk oliebiedig hoor, eerlijk gezegd. Maar die Giel die heeft het ook wel voor elkaar. Die gaat aan talentenjachten beginnen. En iedereen die is bezig om met, uh, met, uh, met Nijver het een en ander in elkaar te zetten met een, met een videootje en een akoestische gitaar. En zou ook een dame die wij hier in de studio hebben gehad. Dat is Gabi. Gabi Lieve van Waveren heet ze voluit. Het is de dochter van Martijn. Die bij One Clueless Friend zit. Maar ja, dan heb je ook wel een hele goede producer ook. Want ja, hij heeft een eigen studio, die, die vader van, van haar. Dus dan eh, komen er ook wel hele leuke dingen uit. Dit is alweer van 2013 of 14, maar dat, eh, daar wil ik vanaf zijn. Het nummer dat heet Hide and Seek. En dat wordt mede eh, meegemaakt door Jaap Rezema. Jawel, die. dat was uh, eh, Gabi, eh, die eh, ik geloof twee jaar geleden bij ons is geweest. <coughs> Moet ik nog eventjes, nog eventjes <laughs> ook. Ehm, ja, ze, ze zijn er klaar voor. Chris, Ellen en hij wordt bijgestaan door Erik van Schoonhoven. Want dat is de gitarist vandaag. Eh, vind het wel bijzonder. Eh, maar goed, eh, ik, ik, vind het wel leuk dat hij... hij, is gewoon nog een keer <laughs> geweest. Maar daar sta ik helemaal niet bij stil. Maar goed. Ehm, Chris, welke twee nummers ga je laten horen? Nou, we beginnen even rustig. Met, met ook een eigen track. Move Along. Move Along. Move Along. En dan gaan we even, net even wat sneller met Best I Ever Had. En dat is ook een eigen nummer? Ook een eigen nummer. Oké. Yes. Yep. trying to stand on the sideline and let everything go. It's hard not to interfere when you used to know those tiny little things that he might have missed. But now's your time to fly. But I don't believe in goodbye. I'll always be there. Forever by your side, and I'll always will care. And if you feel alone and scared to ring the bell, I'll catch you when you fall and pick you up so you can move. is have passed and you've grown strong. Almost refuse to believe that you're willing to move on. Can't imagine what it will be like when you're not around. But now's your time to fly. But I don't believe it. Goodbye. I'll always be there forever by your side, and I'll always will care. And if you feel alone and scared to ring the bell, I'll catch you where you fall and pick you up so you can move. Eh, ook heel stemmig om mee te beginnen, Chris. Je hebt, het, eh, je hebt wel een hele goede, goed begin eh, <laughs> daarvoor uitgekozen. Ja, ja, ja. ja. Ehm, het tweede nummer. Volgende nummer, Best I Ever Had. clothes that you left behind reminds me of the mess that you cannot hide. That's okay, cause you make me feel like I'm in the sky so blue. Never felt like this way before. Don't wanna stop, just give me more. Cutest thing I've ever seen, lady, you're my queen. Oh, baby. When I first saw you walking down the street with your high heels, oh, you turned up my heat. You light up my world, there's no other lady. If it's up to me, I will go down on one knee. Can't you see we're a perfect fit? You just got it and me. Got this feeling so strong, this is where I belong. zijn er heel erg eh, blij mee. En uh, hier word je ook wel een beetje vrolijk van, eerlijk gezegd. Hoor. <laughs> Best I ever had. Nou, als, uh, als er nog maar nog meer van dit soort nummers komen... dan kan deze avond volgens mij niet meer stuk. Dus. Oh, super. Ja, dat was even de, de spits die afgebeten werd door Chris en Erik... vanavond te gasten hier bij Alternative FM ben benieuwd hoe een aantal mensen binnen CFM eh, nu zitten. Want als ze dit horen, dan denken ze... Volgens mij, eh, waar haalt die koper en Van Damme het nou vandaan? Nou, we halen het ergens vandaan. Eh, wij weten wel waar we Abraham de mosterd moet halen. Goed, we gaan een stuk muziek draaien weer uit de toverdoos. Hier is Ganna. En Ganna die heeft dat clipje opgenomen in Vlieland. En het gaat over ja, eigenlijk een onvoorwaardelijke vriendschap altijd als je thuis komt, dan is er altijd wel iemand die op je zit te wachten en met jou het gesprek durft aan te gaan.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 but it's fragile like glass. You know it is fake, it ain't going to last. gegeven moment eh, recensies eh, gaat schrijven voor Rotterdamse popmuzikanten... ja, dan kom je ook dit eh, ineens tegen. Snelkloof van de band Kas uit Rotterdam. En wie zit er achter die band? Daar zit Kas Ronkers achter. En die jongen is nou, nog geen twintig. getipt door een andere Rotterdamse singer-songwriter, Jane Who... die zo direct nog voorbij komt... En, en als ik eh, even op het lijstje kijk, dan komen er dus nu een aantal Rotterdamse dingen. Eh, zo nu bijvoorbeeld het uh, echtpaar Vera en Peter Jessen, die uit Rotterdam komen. En de band waar het onder gaat is heel geschikt voor huiskamerconcerten. Summerhoes. En dit komt van het laatste album wat ze in februari hebben uitgebracht. reflection. It's only fair, but no surprise. And if you wonder, won't you? Who are you to scratch the fight? And it's sunk in the life that we wasted. This man. the moon. Accidental Sea. Eh, dat eh, is, eh, was ook een opdrachtje wat ik moest doen. die heeft gewoon twee EP's uitgebracht. Ehm, Desire Empires is het ene ding. En het andere ding dat is Another Year. Er staan vijf nummers op. Maar met name Desire Empires. Dat verraadt eigenlijk welke muzikale invloeden die gebruikt. deze Remco van Elzakker. Want dat is de man achter Accidental Sea. En hij komt, ja, hoe kan het ook anders, uit Rotterdam. <laughs> Wie niet uit Rotterdam komt, maar gewoon uit de buurt... dat is Chris Allen. Want eh, ja, we hebben natuurlijk nog, eh, nog een aantal nummers eh, die gespeeld gaan worden. Ik zit echt helemaal met, nou, fast on your seatbelts. wat ga je nou allemaal doen? Nou, want, ik ga tussen ook even een covertje doen. Ik denk dat dat wel leuk is. Welke? een nummer van Naughty Boy, featuring Beyoncé Running. Best wel een hit geweest afgelopen tijd. Ja, ja. En... Eh, een beetje onze eigen versie van gemaakt. Eigen versie. En dan heb je nog een, eh, mag je nog een nummer spelen? Mag ik nog een nummer spelen? Eh, dat woord dan Will Be Better.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 I'm ready to face it all. And if I lose myself, I lose it all. myself, I lose it all. I found on the fears that chase, they're standing still. I'm running still, I'm running still. And every voice that cries inside my head forever drives, forever drives. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. hij past ook helemaal eh, bij deze dag. Eh, op het moment eh, dat we hier met ook enige ambivalente gevoelens hier zitten. Hij past er ook echt, hij past er ook echt bij. Um, ehm, het was een cover van Naughty Boy. Nou, je eigen nummer nog. Ja, Will Be Better. Will Be Better. Komt-ie. no more money left to borrow, but tomorrow I play more games than I did as a child. So never I'm around, the cups or down. Court cases being filed for being young and wild. It's not my wheels down I did bump bumper cars. I hit a run that is running at hundred yards. Who is running on the empty stars? Who is running from this world of ours? I'm gonna be your brand instead of learning the letter that is in. Today I might do whatever, but I'ma make a commitment that tomorrow will be better. from more clowns than I did at the circus. Only smiling, laughing at the surface. Face consequences hard to work with. Face questions like I oh, was it all worth it. Hot longer than I did for hide and seek. Sometimes a day, sometimes a week. I'm always hiding from the cops who big. Always hiding the tears I think. Another those in the span. I'm gonna be losing brand instead of burning the letter it said. Today I might do whatever. But I'm a making commitment that tomorrow will be better. and red instead of burning the letter that is sent. But today. Ik, ik klop net een verhaal in bij een van de foto's. En eh, dan hoor ik dit, eh, dit, eh, dit nummer. En dan denk ik, ja, er zit ook nog hoop en licht wat doorklinkt in, <laughs> in deze tekst en muziek. Ja. En dat is één ding wat zeker is. En dat kunnen we in deze wereld wel zeker gebruiken. Dat is zeker wel nodig. Want, want af en toe, als ik weer een item van de week over killer robots hoor... dan, dan word ik hier weer blij van als ik dit soort nummers dan weer... tot, Forget about it, all the negative news. and be positive. Dat is een beetje, denk ik, wel de, strekking van... Ja, ja. nou, ja, dat bedoel ik. <laughs> Ja, inderdaad, tomorrow will be better. Eh, weet je dat Howard Jones ook nog uh, zo'n nummer heeft gemaakt? Weet je dat? Ja, dat heb ik niet. ik niet zal even kijken of ik hem nog gauw kan vinden. Want dat is nou ook wel Howard Jones. Howard Jones. Ehm, dan moet ik even zoeken, want... Want we hebben natuurlijk alleen maar weer het eh, oude vertrouwde YouTube. Eh, eh, What is Love? Nee, dat is het niet. world will be... world? World would be better. Oh, zo. nou, ik kom er niet op. Het is, het is wel een hele leuke. Maar goed, ik, ga, ik ga hem niet draaien. Want anders dan ben ik een uur lang bezig om uit te zoeken van wat het is dank je voor dit moment in ieder geval. Graag gedaan. Ja. Eh, dat was, eh, was even Chris. Eh, en straks na negen hebben we natuurlijk nog, nog wat van hem hier. Oh, ik heb hem al. Kijk, ik heb hem al. Ja, ik heb hem toch nog gevonden. Jazeker, ja, dat is Things Can Only Be Better. Dat is wel een hele mooie. Dus die, die, die ga ik maar eventjes laten horen. Dat lijkt mij wel een hele, hele mooie. Wacht even, ja, wacht even, wacht even. Ho, ho, ho, ho. Dat gaat wel heel erg snel. Um, want ik heb, ehm, ik heb nog maar een eh, minuut of vier. Dus dan eh, zou ik een beetje eh, in tijdnood gaan komen. Dat zijn allemaal van die leuke dingetjes. En ook van die handige dingetjes die je dan nog even moet weten. dit is de beste resolutie die ik die maar kan krijgen, Marcus. scherper zou ik hem niet krijgen, hè? wat, wat dat gaat. Marcus, wat, wat, wat, want jij zit ook gewoon met... Het is toch wel heel bijzonder wat we hier even hebben vanavond. Hè? Ja, daarom zat ik net alweer te luisteren. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, nee, ik snap ik zat stiekem gewoon Je zat toch gewoon wel stiekem te luisteren naar... Wat we op band hebben gezet. Wat we op band hebben gezet. Nou, daar, hoort deze denk ik ook wel eh, sowieso bij. Ehm, ik, ga ja, ik ga hem even draaien, dit, eh, dit nummer. Dat is uh, Howard Jones dus. Met, met Things Can Only Be Better. En die ga je horen tot aan het nieuws van, van 9 uur. Want dan, dan is het weer tijd om te kijken naar eh, het eh, nieuwe uur. En dan beginnen we natuurlijk weer met een eh, nummer van Prince. Want dat zal toch wel als een soort rode draad er een beetje overheen hangen in deze uitzending. Ja, zo heb ik het weer vakkundig weer vol weten te, te plempen tot, tot aan het nieuws van 9. Howard Jones uit 1985 met Things Can Only Be Better. entender ik het nog zo goed uitgetimed? Nee, ook nog 10 seconden over. Wat een eh, ontzettende oen ben ik dat dan weer. Maar goed, maar goed eh, dat eh, kan de beste wel gebeuren. Nou, ik zou zeggen, we hebben nog, nog even een 5 seconden.